Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Libanon hebben zich ongeveer 400 mensen gemeld om door Nederland te worden gerepatrieerd, meldt minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Er wordt nu bekeken of ze aan de criteria voldoen om mee te mogen op een van de militaire vluchten. Van ruim 200 mensen staat dat inmiddels vast. Defensie stuurt de komende dag en zaterdag een toestel naar Beirut om mensen op te halen en naar Eindhoven te brengen. Mogelijk volgen er later nog meer vluchten. Melania Trump heeft in een video op X benadrukt dat vrouwen het recht op abortus hebben. Daarmee draagt ze een ander standpunt uit dan haar man Donald Trump, de republikeinse presidentskandidaat. Die vindt dat staten er zelf over moeten kunnen beslissen. Ook zijn er veel republikeinen die voor een landelijk verbod op abortus zijn. De afgelopen dag meldde de Britse krant The Guardian al dat Melania Trump het recht op abortus verdedigt in haar biografie, die binnenkort verschijnt. In de video op X zegt ze dat als het gaat om individuele vrijheid... er geen ruimte is voor compromissen. Groot-Brittannië is van plan de Chagos-eilanden in de Indische Oceaan over te dragen aan Mauritius. Daarmee raken de Britten hun laatste overzeese gebiedsdeel in Afrika kwijt. Bij de onafhankelijkheid van Mauritius in 1968 besloot Groot-Brittannië de Chagos-eilanden te houden... vanwege de luchtmachtbasis op het hoofdeiland. Bij de komst van die basis moest de complete bevolking van de eilanden wijken... wat door activisten werd gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Met Mauritius is nu afgesproken dat de bevolking terug mag... maar ook dat de basis er nog zeker 99 jaar mag blijven. Het weer. Het is een heldere en koude nacht. Minima tussen 1 en 4 graden. Er kan wat mist ontstaan.